Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Goes is een belangrijke rol zouden hebben gespeeld bij de protesten die vorig jaar leidden tot de val van president Mubarak. In de kantine van voetbalclub HVC in Amersfoort is vannacht een ravage aangericht. Inbrekers waren vermoedelijk gefrustreerd omdat de kluis leeg bleek te zijn. Ze sloegen onder meer prijzenkasten, televisies en meubilair in de kantine kapot. Daarna spoten ze met een brandslang water over alle elektrische apparaten. Ook de bestuurskamer werd onder water gezet. ook daar werd alles overhoop gehaald. Omdat de dieven bij hun vertrek de brandkranen open lieten staan kwam het hele gebouw blank te staan. Volgens de voorzitter is er voor zeker 10.000 euro schade aangericht. Het weer in de loop van de avond en nacht bewolkt en kans op mist.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 Die radio staat op CFM Zandvoort. Leuk dat je hem aan hebt staan. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij. Hè? De 40 beste platen van Europa. En mocht je nou vrijdag even de kans niet hebben om te luisteren. Dan kan dat nog een keer op zaterdag. Dan tussen 7 en 9 allemaal nog een keer in den herhaling. Even voor het nieuws van 4 hoorde je nog de nummer 18. Een stukje daarvan ons, De Simply Pen en Klein. en Klein. Summer Paradise staat nu vier weken in de lijst en ging omhoog van 20 naar 18. Jaargang 22 van de lijst, aflevering 12, vandaag 23 maart. 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Drie platen er dus ook uit. Jason Derulo, 5 View na 17 weken, 16 weken Katy Perry, The One That Got Away. En Spence en Hill en Nadia Ali verdwijnen na 11 weken. Camille Sandé, Next to Me en Jason Derulo Breeding zijn de snelste stijger met 8 plaatsen. Slechte week voor Kevin DeGrasse. Soldier zakte namelijk 11 van 9 naar 20 zakt hij. En langs deer Bruno Mars, It Will Rain en Ed Sheeran en zijn Lego House. Beide alweer 17 weken. 23 maart 1919, Benito schoon richt de fascistische partij op. De prijs wordt eh, de Citroën Deux Chevaux de Lelijke Eend ten doop gebracht in 1948 op 23 maart. In 2006 is het darter Raymond van Barneveld gooit als eerste Nederlander een 9 darter. En dat al alles op een telefoon daar tijdens de Holster Premier League.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 It's the price I guess for the lies I've told. truth that no longer thrills me Why can't we love when it's all ik de mannen van Snow Patrol en In The End in de zevende week omhoog van 17 naar 16. Another Ray Born To Die zakt deze week van 14 naar 15 en dat doet ze alles in de achtste week met Born To Die. En Train doet het weer goed deze week. Drive-By staat nu vijf weken in de lijst, gaat ook nog eens vijf plaatsen omhoog van 19 naar 14.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 Lockdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. L, U, B, Madonna, Why? Dit was de nummer 12 in de zevende week omhoog van 16 naar 12. Alicia Reed en de Jumpsmokers Alone Again. En we zijn op weg ook naar je weekend natuurlijk, niet alleen naar nummer 1. Ik hoop dat je een eh, leuk weekend voor de boeg hebt. Het is druk in Zandvoort. Worden natuurlijk de 30 van Zandvoort. Zandvoort op zaterdag zal dan live vanuit de Haltestraat gepresenteerd gaan worden door eh, Rob Harms en Albert-Jan Vos. Dus mocht je in de gelegenheid zijn, eh, ga lekker die kant op. Zondag natuurlijk de circuitrun. Ook dan weer een grote happening in en rondom eh, het circuit en natuurlijk het centrum. En dat alles in een weekend wat ook nog eens een uurtje korter duurt. Want vannacht gaat, of eh, morgennacht, zaterdag op zondag gaat de klok ook natuurlijk nog eens een uur vooruit. Om twee uur wordt het opeens alweer drie uur. Net dus Alicia Reed en Jumpsmokers Alone Again. Daarvoor Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving.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 Like, yeah, your mama can hump. Mama Do The Hump. Yeah, yeah. Single van kicks. Staat nu dus al 9 weken in de lijst van Europa en blijft deze week zitten op plek nummertje 11. Op 20 vinden we de snelste zakker van deze week. Hij zakt namelijk van 9 in één keer naar 20 in de 12e week. Gavin DeGraw en Soldier. Chris Brown, Turn Up The Music staat vier weken in de lijst, gaat van 21 naar 19. Van 20 naar 18 in de vierde week Simple Plan Canaan en de Summer Paradise. Op 17 vinden we dan Michel Telo uit C.E. Tepego. In de tiende week zakt hij van 13 naar 17. Van 17 naar 16 Snow Patrol in the end. Lana Del Rey zakt één plek van 14 naar 15 in de achtste week Born to Die. Train en de Drive-By staan nu vijf weken in de lijst. Gaat omhoog van 19 naar 14. In de zesde week van 15 naar 13 Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving. Alicia Reed en de Jump Smoker Alone Again in de zevende week van 16 omhoog naar 12. We zitten op plek 11 in de negende week dus eh, Russell Kicks en Mama Do The Hand. Nummer 10 was vorige week nog de nummer 6. Fun en Janelle Monwa, We Are Young. In de negende week zakken ze dus vier plaatsen. Vijf weken in de lijst voor Likely en I Follow Rivers. En die plaats stond vorige week nog op 12 en deze week op plek nummer 9. 9, nee, dat was fun. <laughs> Licky Lee staat vijf weken in de lijst met I Follow Rivers. Dan gaat het omhoog van 12 naar plek nummer 9. Ondertussen half vijf tijd voor... ZFM, Westkust, weerbericht. Net als gisteren profiteren we ook vandaag van een hooggedrukgebied. Daardoor nou, is het ook vandaag weer prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot hooguit matige oost tot noordoostelijke wind. Temperatuur vanmiddag een aangename 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer helder. Bij een meest matige oostelijke wind daalt de temperatuur naar 5 graden. Morgen profiteren we ook van het hoge drukgebied Harry en schijnt de zon weer flink. In de lucht is het niet meer zo blauw, want er trekt ook wat eh, sluierbewolking over de regio. Het blijft in ieder geval wel droog en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Temperatuur morgen een graad of 17. Zondag ook weer flink zonneschijn, maar er eh, trekt ook wederom wat bewolking over de regio. Helemaal strak blauw zal de lucht dus niet zijn blijft droog zondag en de matige noordoostelijke wind. Temperatuur zondag ook weer naar een eh, lekkere 16 graden. Goed weer om dus even een eh, stukje te gaan hardlopen of zo. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hier Hadden net op plek nummer 11 de eerste zitten blijven in handen van Russell Kicks. Dit is de tweede. Niet van Michel Kimanaka en Home Again. Acht weken in lijst, vorige week acht, deze week acht. One day I know I feel again. again, again. One day I know I feel strong so I Deze is in 20 eh, jaar 22 jaar Euro Breakdown. Die in de lijst terug te vinden is Michel Kiwanaka. Home Again staat nu 8 weken in de lijst en stond vorige week op 8. En ook deze week weer terug te vinden op 8. Licky Lee, I Follow Rivers daarvoor die ging drie plaatsen omhoog in de vijfde week van 12 naar 9 nummer 7, die slaan we even over. Die is in handen van Wiz Clavia, Snoop Dogg en Bruno Mars. Jong, Wild and Free. Het zijn nu 10 weken in de lijst en zakt van 5 naar 7. Nummer 6 daarentegen doet het wel goed. Staat ook 6 weken in de lijst. Katy Perry, Part of Me. Volgende week nog 10, deze week terugvinden op plek nummer 6. de onbekende Canadees Carl Ray Jepsen, Call Me Maybe. En nu zeven weken later zit ze gewoon al in de top 5 met haar single deze week dus omhoog van 7 naar 5. Call Me Maybe en daarvoor Katy Perry Part of Me, zes weken in de lijst en omhoog van 10 naar plek nummer 6. Beyoncé doet het niet echt goed deze week. Althans, ze zit nog steeds netjes in de top 5 Maar vorige week stond ze nog op plek nummer 2. En deze week moet ze haar plek verdubbelen. En dat betekent dat ze natuurlijk op plek nummer 4 terechtkomt. Love on Top staat wel al 9 weken in de lijst van Europa. 2 deze week dus terug te vinden. Op 4 Beyoncé en The Love on Top. Ondertussen wel al 9 weken in de lijst is dus Cole Ray Jepsen. Call Me Maybe kwamen we tegen op plek nummer 5. En plaat hier weer een stukje omhoog gaat, die is van Flowrider en Sia. Vorige nummer 4, 3.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 Alweer 9 weken in de lijst van Europa. En helemaal bovenaan vinden we dan nog Jason Mraz. I Won't Give Up staat nu 10 weken in de lijst. Waarvan die al nu de derde week achter elkaar helemaal bovenaan de lijst van Europa staat.